werd al verschillende keren als getuige gehoord. Maar dat was eh, niet eerder verdachte was hij. De bende van Nijvel pleegde in de jaren 80 van de vorige eeuw een aantal moorden... en zeer gewelddadige overvallen in België. En daarbij vielen 28 doden. Kosovo is door het Internationaal Olympisch Comité als voorlopig lid geaccepteerd. En daarmee kan Kosovo met een eigen team deelnemen aan de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro. Servië is boos over de toelating. In 2008 verklaarde Kosovo zich onafhankelijk van Servië. Die onafhankelijkheid is door Servië niet erkend. Tot besluit het weer. Het wordt vrijwel overal droog en er komen enkele opklaringen. Het koelt vannacht af tot 8 graden. Morgen hebben wolken de overhand en valt er af en toe regen of motregen.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 Want dat heb je ook in de nieuwe New Age muziekwereld. En is maar zijn nieuwe. Van Harnam, nooit van gehoord van de beste man. En zijn nieuwe cd All Roads. Veel luisterplezier. 나 내. सकरे Thank you. songs make me think about where I came from. That's the reason why I seem so far away today. Let me tell you that I love you, that I think about you all the time. Caledonia, you're calling me. Now Tony has been everything I've ever had. Well, I have moved and I've kept on moving. I proved the points that I needed proving. Lost the friends that I needed losing. I found others on the way. And I kissed the girls and I left them crying. Stolen dreams no denying. Traveled hard with my conscience flying somewhere with the wind.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 De militair stond als erewacht bij een oorlogsmonument toen nog een onbekende man het vuur op hem opende. De schutter is doodgeschoten toen hij het nabijgelegen parlementsgebouw invluchtte. Over het motief voor de aanslag in Canada is nog niets bekend. De politie heeft op acht plaatsen in Nederland invallen gedaan... in verband met een groot onderzoek naar een criminele bende. De bende hield zich bezig met hennepteelt en zou fraude hebben gepleegd. Er zijn geld en goederen in beslag genomen. Bij de actie is niemand gearresteerd. De politie zegt dat daar bewust voor is gekozen. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben gisteren in het luchtruim van Estland een Russisch verkenningsvliegtuig onderschept. Portugese piloten hebben het toestel uit het luchtruim van het NAVO-land begeleid. Afgelopen tijd zijn er vaker incidenten met Russische vliegtuigen die NAVO-grenzen schenden. In het onderzoek naar de bende van Nijvel is een nieuwe arrestatie verricht. De Belgische politie heeft een voormalige tweede man van een extreemrechtse groepering opgepakt. De 70-jarige man werd al verschillende keren als getuige gevoerd, Maar dat was eh, niet eerder verdachte was hij. De bende...